Gert Kluk met het NOS Journaal. Distributiepersoneel van Jumbo mag doorgaan met staken. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Personeel van de supermarktketen staakt al een paar dagen voor een hoger loon. Maandag gaf Jumbo de 3000 werknemers van de distributiecentra... een loonsverhoging van 1,5 procent. De vakbond FNV wil 2,5 procent en meer vaste banen. Jumbo vindt de actie zo vlak voor Pasen buiten proportie... maar de rechter wil de staking dus niet verbieden. De NS gaat de weekendtreinen op een aantal belangrijke verbindingen verlengen. De drukste treinen op het traject tussen de Randstad en Groningen en Enschede worden met Pasen al langer. De laatste tijd is het in het weekend steeds drukker in de trein en de NS had daar niet op gerekend, waardoor de treinen soms te kort waren. Bij een conferentiecentrum in Veldhoven zijn tientallen Eritreërs aan het demonstreren. Er is daar een bijeenkomst aan de gang van de enige politieke partij die in het Afrikaanse land is toegestaan. Het is de jaarlijkse Europese conferentie van de jongerenafdeling. De actievoerders zijn vooral jongeren die gevlucht zijn uit Eritrea... vanwege onderdrukking door het dictatoriale regime. Werknemers van de Nuon Kolencentrale in Amsterdam hebben bij de centrale aan de Hemweg gedemonstreerd. Ze eisen een goede financiële regeling als de vervuilende centrale dicht moet vanwege het milieu. De vakbond MNV wil dat er een speciaal fonds komt voor werknemers van de kolencentrales. Volgens de bond staan bijna 3000 banen op de tocht er moet er een fonds van 800 miljoen euro komen om de mensen te compenseren. Voor de Libische kust worden bijna 100 vluchtelingen vermist. Hun boot zonk in de buurt van Tripoli. Overlevenden zeggen dat ze op een opblaasbare boot zaten waarvan de bodem stuk was gegaan. Er proberen geregeld vluchtelingen vanuit Libië met boot Europa te bereiken. De afgelopen drie jaar zijn duizenden mensen tijdens de oversteek verdronken. Het weer koelt vanavond af tot, en eh, vannacht tot bij het vriespunt. Morgen zonder bewolking, vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 11 tot 13 graden. Zaterdag droog, zondag en maandag valt de regen. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. 10 minuten of meer vertraging in de Randstad nog op de volgende wegen. Richting Amersfoort vanuit Amsterdam op de A1 tussen Naarden en knooppunt Eemnis, Richting Amsterdam op de A1 tussen Hoevelaken en Eembrugge. Vanwege een kapotte vrachtauto op de A2 Utrecht en Bos tussen Evedingen en Beest. Op de A10 richting Volendam vanaf knooppunt Nieuwe Meer tussen knooppunt Koenplein en Volendam na een ongeluk. Naar Den Haag op de A12 tussen knooppunt Dunette en de Meren.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 En ik beslis, wie dat er gal lekker raket, wie dat er blaast op mijn trapet. De dirigent, ik garandeer in mijn kring duel, ik wijfje tringeling. Wat ze me denken, wat ze willen, al die mannen aan de kant, die stond loeren naar mijn moves.